Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het derde kwartaal telde Nederland een record aantal toeristen, meldt het CBS. Het waren er 14,6 miljoen, 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar... en 4% meer dan voor corona. Er kwamen vooral meer toeristen uit het buitenland... waarbij vooral de toename van het aantal Britten opvalt. Dat waren er bijna zeven keer zoveel als in het derde kwartaal van vorig jaar. Er zijn grote verschillen tussen de provincies. Zo was de toename in Noord-Holland met 57% veruit het grootst... terwijl het aantal toeristen in Gelderland, Overijssel en Zeeland iets afnam. Alle doden die vielen bij de enorme flatbrand in Londen hadden voorkomen kunnen worden. Dat zegt de leider van het onderzoek naar de brand in de Grenfell Tower. Daarbij vielen vijf jaar geleden 72 doden, vooral mensen met een migratieachtergrond. In zijn eindconclusies oordeelt de hoofdonderzoeker hard over zowel bouwbedrijven als de brandweer en lokale bestuurders. Die bij de schuldvraag allemaal naar elkaar wijzen. De onderzoeker verwijt hen incompetentie en oneerlijkheid. Volgens hem waren veel betrokkenen ervan op de hoogte dat er veel mis was met de brandveiligheid van de toren, maar ondernam niemand actie. Schrijfster Anjet Daanje heeft de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen... voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris. Ze ontvangt een bedrag van 50.000 euro. De Boekenbon Literatuurprijs heette vroeger de ACO Literatuurprijs... en is een van de belangrijkste onderscheidingen in de Nederlandse literatuur. Het boek is een verzameling van elf verhalen in verschillende genres... geïnspireerd op de Britse schrijfster Emily Bronte en haar roman Wuthering Heights. De 57-jarige Agnette Daanje is opgeleid als wiskundige... en schrijft al tientallen jaren romans... maar brak pas in 2019 door met haar roman De Herinnerde Soldaat.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 Everybody say, hold me, hold me, hold on me, hold on to me. Say, hold me, hold me, baby, hold on to me, hold on to me. Say, hold me, hold me, hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on to me. hold on. Hold on. Hold on, baby. Hold on, baby. let go of my body. Well, hold baby. Holding on. Hold on to my Baby, baby, baby. Hold on to my back Hold on naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat.